Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104... dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welk bedrijf de bietenkiemen heeft geleverd, is niet bekendgemaakt. De Libische leider Gaddafi gebruikt verkrachting als wapen tegen opstandelingen. Het internationaal strafhof in Den Haag zegt daar aanwijzingen voor te hebben. Er zijn berichten dat Gaddafi Viagra laat uitdelen aan zijn manschappen om de verkrachtingen te stimuleren. Het strafhof bereidt een aanklacht voor tegen Gaddafi, een van zijn zoons en het hoofd van de inlichtingendienst. Mogelijk wordt daar verkrachting aan toegevoegd. Richard van O, medeverdacht in de Amsterdamse zedenzaak... heeft waarschijnlijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Justitie verdacht van O van het bezit en verspreiden van kinderporno... en misbruik van één kind. En nu denkt justitie dat hij meer kinderen heeft misbruikt. Van O is de man van hoofdverdachte Robert M. Die heeft bekend dat hij 85 baby's en peuters heeft misbruikt... voornamelijk in Amsterdamse kinderdagverblijven. De gemeenteraad van Den Bosch gaat akkoord met een reddingsplan voor FC Den Bosch. Maar de club moet nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het plan definitief is. De gemeente koopt het jeugdcomplex van de club en scheldt een lening van 1,6 miljoen euro kwijt. FC Den Bosch moet wel op zoek naar sponsors of andere geldschieters... die twee jaar lang garant willen staan voor de huur van het stadion. Dat komt neer op ongeveer 500.000 euro. Voor FC Den Bosch dringt de tijd. De gemeente legt de club geen deadline op, maar de KNVB wil over zes dagen een sluitende begroting hebben. Dan het weer nog vannacht droog en een graad of 8.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 toen hij nog zo'n Leuk is Anders eh, show had op 3FM... Eh, dat wekelijks draaide. Want als er één fan was van de Stereophonics en nog steeds is... dan is dat wel Dolph Jansen. Goedemorgen allemaal. Nog één uur. De nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1... met aandacht voor een aantal pinkpopartiesten. En je kan dadelijk ook ehm, een cd verdienen? Als je het antwoord weet op een vraag die te maken heeft met uh, Booker T. Jones, de organist. Want van hem is net een nieuwe cd uitgebracht. En die kan je winnen. Hm, dus blijf even luisteren naar eh, de vraag die ik je dadelijk ga stellen rondom deze Hammond-organist. Maar eerst even naar Pinkpop toe. Aanstaande zaterdag staat zij eh, precies tussen de optredens van Elbow en Coldplay. Hier is Sailor Sue met de oeruitvoering van Black Part Love... zoals dit drie jaar geleden in België uitkwam. Sailor uit Vlaanderen dus. Yo, free I try to make your feast and I try to make you warm. Cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard ass clown. But I ain't, I know better than that. I know your way too long. Uh -huh. You see, I know about your background. It, it wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to crack. It's in the past, I learned to let it go and be who you are now, who you supposed to be. Now listen. get you up. Cause when things don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just drop. But and they is not the way it works. That's not the way it works. Uh, and I know that it's easy. It's easy to hate yourself out there. You must be alive. the black birds need to be loved this way. Oh yeah. The black parts need to be loved as well. This all I zien en te horen op Pinkpop, Sella Sue en Black Bart Love. En het gaat goed met de jonge dame, want eh, ze gaat ook eh, naar Engeland toe. Dan zal ze optreden tijdens het iTunes Festival. En het bijzonder van dat festival, dat is een uh, anders dan bij Pinkpop en Rock dat dit festival 31 dagen duurt. In de avonturen en er zullen 62 eh, artiesten optreden. Dus dat is allemaal keurig verdeeld. Je kan een keurige keuze maken en eh, op je gemak de artiesten gaan eh, bekijken in Londen. En op de affiche van het iTunes Festival... in ieder geval de Belgische Cella En in België gaat ze ook heel iets groots doen. Iets chics zelf. Uh, zelfs. ze gaat het bier- eh, en rookgedeelte verlaten voor eh, een optreden in Vors Nationaal. En daar zal ze 31 oktober, 31 oktober optreden in een zaal waar maar liefst 6000 eh, mensen in kunnen. Selassou, ze timmert hard aan de weg. Maar eerst dus aanstaande zaterdag pikbom, Pinkpop. Dit is een nieuwe single van Colby Kaya, Brighter Than The Sun. Stop me on the corner way you hit me like a vision I, I, I wasn't expecting But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it See, we got a right to just love it or leave it You find it and keep it Cause it ain't every day you get the chance to say oh. in the sun. I've never seen it, but I found this love. I'm gonna feed it. You better believe I'm gonna treat it better than anything I've ever had. Cause you're so wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go? materiaal is dat van uh, Colby Carrier wat je kon beluisteren. En de titel van die nieuwe single luistert naar Brighter Than The Sun. Colby Kaya. Anouk die, eh, is dit seizoen bezig met een festivaltour. Geen eh, optredens in kleine zaaltjes of zo, maar ze kiest voor het grote werk. Morgenavond zal ze in Twente zijn op Campus Pop. En de week erop, dat zal vrijdag de 17e zijn... Concert at the Sea bij de Brouwersdam in Zuid-Holland. En dan is er 18 juni juni retropop in Emmen. En donderdag 13 juni, dan kiest ze voor echt het grote werk. Rock daar eh, zal ze een van de vele artiesten zijn. En de week erop, en dan zit wel weer op 9 juli dan weer een optreden in, eh, op Nederlandse bodem. Weert Limburg, daar is dan eh, Bospop waar ze zal verschijnen.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 Eh, toen nog thuis woonde. 29 september 1997. Je hoorde Anouk met een opname die eh, op 29 september van 97 eh, werd gemaakt... in de 3FM-studio's van Wel Eer in het programma van Henk Westbroek. Denk aan Henk Anouk toen op dat moment een eh, debuut wat ze maakte met dat Nobody's Wife. En vorige week toen heb ik een vraag gesteld over Anouk. Want wat kon je daarmee winnen? Dat was namelijk de nieuwe cd van Anouk. Nou, dat heb ik geweten. De, de mailbox die, eh, die pelde uit met eh, allerlei goede oplossingen. Ik vroeg namelijk wat is de achternaam van Anouk en elk mailtje wat binnenkwam gaf het juiste antwoord. De achternaam van Noek is Thewe. Maar ik had maar één cd en die heb ik uiteindelijk uh, aan Arie Drentje. En die is afkomstig uit, eh, die woont in Wageningen. En in de loop van eh, morgen, waarschijnlijk eh, zaterdag... zal hij in ieder geval die cd van Anouk To Get Her Together in zijn bezit hebben. Dan de volgende cd eh, die te winnen valt. Dat is een nieuwe cd van Booker T. Jones, de bekende organist uit de jaren 60... die destijds werkzaam was voor een hoop soulartiesten. Wilson Pickett onder andere, Otis Redding. En daarnaast had hij nog een eigen band... Ja, dat was in de periode dat hij hits had als Soul Limbo en Time Estate. En ik wil van je weten, hoe luidt de naam van de band van Booker T. Jones? In de periode dat hij uh, hits had met Soul Limbo en Time Estate. En dat was dus zo'n beetje in de jaren zestig. Nou, als je dat weet, dan eh, zoek het e-mailadres maar op op www.varen.nl. Zoek het e-mailadres op van de nacht klinkt anders en eh, schrijf je oplossing eh, of tik je oplossing dan uh, naar de nacht klinkt anders. En dan hoor je volgende week of je in de prijzen bent gevallen voor die nieuwe CD van Booker T. Jones, want er staat ook dit op. behoorlijk vet. En dat was ook een vet hit in 2008 voor Gnals Barkley... met de zang van CeeLo Green daarin. Crazy, wat je kon beluisteren nu in een instrumentale versie. En op Torgel hoorde je Booker T. Jones... een track van zijn nieuwe cd, The Road from Memphis. En die cd, die, eh, nogmaals, die kan je winnen. Die kan je verdienen als je het antwoord weet op de vraag van... Eh, vroeger, eh, toen had Booker T. Jones een band, dat was in de jaren 60. Hij had toen hits als uh, Soul Limbo en Time is Tight. En ik wil de naam weten van de band die hij toen had in de jaren 60. Surf naar www.varen.nl en ga op zoek naar eh, het contactadres van de nacht. Klinkt anders. En uh, wie weet zit je volgende week... ben je wel de gelukkige en dan kan je in het bezit komen van die cd The Road from Memphis van Booker T. Jones. Marike Jager, die was eh, gisterochtend te gast bij het ochtendprogramma van eh, Giel Belen. En zij bracht daar een mega top 50 cover. Zij zong iets uit het eh, repertoire van een Engelse band. Pumped Up Kicks is de titel. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, better run, outrun my gun. met datgene wat op dit moment een hit is... in de uitvoering van Foster the People, Bumped Up Kicks, Marieke Jagen. En morgenavond dan kan je haar live zien in Utrecht. En treedt ze op in uh, Tivoli, de Helling Marieke Jagen dus. Over een half uur dan eh, hier op Radio 1, het Radio 1-journaal... met onder aandacht voor de Alp du 6 ook Radio 1 is erbij aanwezig. Eh, je weet het, 4000 Nederlanders die fietsen vanavond, eh, vandaag de Alp Dues op. En dat doen ze om geld in te zamelen voor uh, het Koningin Wilhelminafonds, de kankerbestrijding. ze hopen zo 20 miljoen euro bij elkaar te fietsen. Joris van der Kerkhof die praat met iemand die ooit heeft meegedaan aan zo'n beklimming van de Alp Dues. En die zelf kankerpatiënt is. Verder komt minister Hille langs. Die heeft het een en ander uit te leggen. Namelijk, hij gaat in Brussel vertellen dat Nederlandse gevechtsvliegtuigen in Libië actief blijven. Maar ze zullen niet bombarderen. De minister legt uit. Verder correspondent eh, Nicole Fever die bericht vanuit Sanaa in Jemen. Daar was, was gisteravond een vreugdevuur. Wat is er allemaal aan de hand? En de PVV die is boos op eh, minister Leers omdat hij illegale niet in de cel wil zetten... maar een boete wil geven. En Tweede Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV... die heeft daar zo zijn bedenkingen over. Dat en natuurlijk veel meer in het Radio 1-journaal... straks vanaf uh, eh, 6 uur op deze zender. Il a foutu le camp le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, et le temps des toujours, toujours. Il m'a planté l'ensemble, c'est l'adresse, il est parti, adieu Berthe. Si tu le vois, ramène le maudit, le joli temps du lilas, On en sourit du coin de l'œil, mais on en rêve du grand amour. Je l'ai connu, j'emporte le deuil, ça ne peut pas durer toujours. Je l'ai valsé au grand soleil, la valse qui vous fait la peau douce. Je l'ai croqué le fruit vermeil, à belles dent, à belle bouche. Bah, j'en ai profité du temps du lilas, du temps de la rose du temps des serments d'amour et du temps des toujours, toujours, avant qu'il me quitte pour me planter là, qu'il me salue, adieu Bertin. J'en ai profité, tant fait pour, pour moi, du joli temps du lilas. Il vous arrive par un dimanche, un lundi, un beau jour comme ça. Alors chaque nuit qui se penche s'allume dans un feu de joie. Et puis un jour c'est la bataille, meurt la rose et le lilas. Fini le temps des épousailles, c'est la guerre toi et moi. Et le qui fout sans nous crie gare, la rose est trop ouverte. On veut le rattraper, mais il est trop tard, le joli temps du lilas Il vous plante là sans laisse l'adresse, ville Salut et adieu Berthe. Il vous file entre les doigts le joli temps du lilas. Mais va te balancer à ses branches, va t'en rêver dans ses jardins, va t'entraîner hanche contre hanche du soir jusqu'au petit matin. Mais va t'en profiter du temps du lilas du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, du temps des toujours, toujours. Ne reste pas là, va le cueillir, il le et puis à ah, tu bête. T'en fais pas pour moi, j'ai mes souvenirs du joli temps que voilà. T'en fais pas pour moi, j'ai mes souvenirs du joli temps, tu lis. du joli temps dat is echt een eh, chanson klassiek. Barbara, die je kon beluisteren, Le Ton des Lilas. En het is 81 jaar geleden dat eh, deze chansonnière werd geboren. 1997, 24 19, november 1997, toen overleed zij. Iemand die ook niet meer onder ons is. Precies 60 jaar geleden werd hij in Maastricht geboren. Benny Nijman. Ronde drink je nog iets mee? Ze sluiten zo, het is al kwart voor twee. Ik heb een tijden niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad. En jij zit met hetzelfde probleem. Je vriend is weg voor goed, je bent alleen. En net als ik zwerf jij van kroeg Zo'n hele dag alleen is lang genoeg. Blijf vanavond bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. al tijden niet zo best. En toen op zekere morgen was je weg. Wat heb je nou met die moderne tijd? Relaties geven weinig zekerheid. We moeten gaan, de kastelei wordt kwaad. Ik woon hier op het hoekje van de straat. Wat doe je, ga je mee? Misschien vergeet je even je verdriet. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij. het eh, leukste en het beste wat Benny Nijman ooit heeft gemaakt in zijn carrière. Niet zo verwonderlijk, want de muziek en de productie die was van Henny Vrienden. Dat was duidelijk maar Benny Nijman Precies 60 jaar geleden toen werd hij geboren in Maastricht. 7 februari 2008, toen overleed hij op 56-jarige leeftijd. Cole Porter, het is vandaag precies 120 jaar geleden dat die werd geboren. often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if May West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. Whenever every night. The set that's smart is intruding at nudist parties in studio. Anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian reds to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Matt Gordon produce his show. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaux. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna Stan in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes. Anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got, if any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bed from Slimmins, cause Franklin knows anything goes. Voor oorlogsrepertoire 1934, toen ging de musical in première Anything Goes. En je hoorde de stem en het pianospel van Cole Porter. Precies 120 jaar geleden, toen werd hij geboren. En 73 jaar oud werd hij. 15 oktober 1964, toen overleed hij Cole Porter. De volgende zanger is nog steeds onder ons. Hij is zanger van de band Muse. Met Bellamy. En die is nog eens een keer met zijn Undisclosed Desire. Een hit van begin vorig jaar. vorig jaar Muse en Indisclosed Desire. En zanger Matt Bellamy, die eh, wordt vandaag 33 jaar... heeft een heleboel, heleboel dingen aan zijn hoofd. Eh, namelijk het feit dat hij onder andere vader gaat worden zeer binnenkort... en eh, zich geheel en al even wil wijden aan zijn gezin. Dient ten gevolge heeft hij een andere bandlid, namelijk de bassist Chris Holm, opgedragen om de muziek te componeren voor de, het eerstvolgende album dat Muse gaat uitbrengen. En dat is zeer bijzonder, want doorgaans schrijft Matt Bellamy alle songs voor Muse. Muse was trouwens eerder eh, op Pinkpop te zien. Namelijk in 2007 en 2002 waren de heren al te gast. Over Pinkpop gesproken, eh, we hebben het er al eerder over gehad. We hebben het al gehad over Coldplay, die eh, overmorgenavond de hoofdact zullen zijn. En zondagavond wordt de avond afgesloten door Kings of Leon. afsluiten. Althans, de, de zondagprogrammering. Eh, The Kings of Leon. Beachside, dat hoorde je. En dat kan je ook terugvinden eh, op de cd Come Around Sunday. Kings of Leon. Drie broertjes en een neefje zijn dat. Een familieaangelegenheid. Tim Knol, ik heb wel uh, eerder iets over verteld. Die is namelijk aanstaande zaterdagmiddag te gast in Spijkers met Koppen tussen 12 en 2 op Radio 2. En de dag later, dan staat hij op het hoofdpodium. Jawel, op het hoofdpodium van Pinkpop. Hier hoor je met een hele bijzondere plaat. eyes, If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they'd fill the open air, leave teardrops everywhere.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 op 6 april 2010 in het kader van de megatop 50 covers... speelde hij toen Fireflies op dat moment een hit voor uh, eh, Owl City. Tim Knol op het hoofdpodium dus zal die staan... aanstaande zondag tussen 3 en 4 op een niet een hoofdpodium. Ze stonden wel ooit op het hoofdpodium. De Manic Street Preachers. Ze zijn in ieder geval wel dit jaar bij. In 2001 waren ze er ook. En je hoort nog eens een keer van hun Motorcycle Emptiness. Ook weer een bijzondere versie. 5 november 2002 bij Denk en Henk. 2002 tijdens het programma van Henk Westbroek op 3FM. De Manic Street Preachers. Aanstaande zaterdag op Pinkpop. Je hoort nog eens een keer hun grote hit Motorcycle Emptiness. Eddie verder tot besluit hier in de nacht klinkt anders. Tonight you belong to me. 90 lieten zich crowdsurfen op Pinkpop. Eddie Vedder toen bij Pearl Jam. Dit was van een solo-cd, Ukulele Songs, Eddie Vedder en Tonight You Belong To Me. Zodra ik naar het nieuws van 6 uur, het Radio 1-journaal. Lara Renze en Marcel Oosten tot half tien op deze zender. Mijn naam is Roel Koeners. weet komen elkaar weer tegen op het Pinkpop-terrein. En anders tot volgende week hier bij de Nacht Ging Anders bij de Varen.